Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft voor de kust van Venezuela een olietanker in beslag genomen. Dat heeft president Trump gezegd. Amerikaanse media melden dat het gaat om het schip De Skipper... dat vaart onder de vlag van Guyana. Tegen het schip waren in 2022 sancties ingesteld... omdat het banden zou hebben met Iran en de militante beweging Hezbollah. Het schip zou olie vervoeren uit Venezuela en Iran. De inbeslagname past in een trend van oplopende spanningen tussen de VS en Venezuela. Sinds september hebben de Amerikanen tientallen dodelijke aanvallen uitgevoerd op boten uit Venezuela die drugs zouden vervoeren. Bij werkzaamheden aan een oliepijpleiding in Duitsland is zeker 200.000 liter ruwe olie vrijgekomen. In de buurt van de plaats Gramzo in het noordoosten van Duitsland ontstond een klein lek... waardoor de olie metershoog naar buiten werd geperst. De meeste olie is op een akker terechtgekomen en wordt met een speciaal voertuig opgezogen. Omdat het de laatste tijd veel heeft geregend, zakt de olie niet in de grond weg. Het opruimen zal zeker tot in de ochtend duren. Twee mannen die racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam hadden geprojecteerd... hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. Ze moeten twee maanden de cel in. Eerder had de rechtbank hen tot een half jaar veroordeeld. Op de Erasmusbrug projecteerden ze teksten als White Lives Matter. De VS wil de social media-accounts van toeristen strenger controleren. Wie de Verenigde Staten in wil komen met een elektronische reisvergunning, de ESTA... moet volgens het nieuwe plan vijf jaar aan social media-geschiedenis delen. Ook moeten ze al hun telefoonnummers en e-mailadressen opgeven... Volgens de VS zijn de strengere maatregelen nodig om terroristen buiten de deur te houden. Het weer. Vannacht is het droog. Er kan mist ontstaan. Het koelt af naar graad of 7. De komende dag begint grijs. Later breekt de zon af en toe door.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 Looks like I've lost my will blissful touch to carry me away again. So can we roll tonight? Roll through desert. Can we start over? was my will to carry on, my friend, she said. I'm like a posse that's been riding for days.